Amber Brandsen met het NOS-journaal. ABN AMRO, ING en Egon verdedigen de salarissen van hun bestuurders en topmanagers. De bedrijven zeggen alleen met goede beloningen de beste mensen te kunnen aantrekken. De hoorzitting in de Tweede Kamer over beloningen in de financiële sector liep gisteravond uit op een confrontatie tussen Kamerleden en de commissarissen van ABN, ING en Egon. Jesse Klaver van GroenLinks noemde de redenering van de bedrijven stuitend. PvdA-kamerlid Nijboer stelde dat de bedragen die de financiële top in Nederland verdient niet verdedigbaar zijn. Hackers zijn een bedrijf binnengedrongen dat advertenties op websites verzorgt. Daardoor wordt er een virus meegestuurd met die advertenties, meldt het Nederlandse beveiligingsbedrijf Fox IT. Als mensen geïnfecteerde websites bezoeken, kan het virus zich op de computer nestelen. Het virus kan dan mogelijk gebruikersnamen, wachtwoorden en andere privacygevoelige informatie achterhalen. Een aanslag op een politieconvoi in het westen van Mexico heeft aan zeker 15 mensen het leven gekost. Vijf agenten raakten gewond. Het konvooi was op weg naar de hoofdstad van de staat Jalisco toen het onder vuur werd genomen. Deze aanval is de laatste in een reeks aanslagen in de staat de afgelopen twee weken. Volgens een veiligheidsfunctionaris van Jalisco werden de aanslagen gepleegd uit wraak voor een schietpartij vorige maand, waarbij de politie de bendebaas van een machtig drugskartel doodde. In de Amerikaanse staat South Carolina wordt een politieagent aangeklaagd voor moord na het doodschieten van een zwarte man. Op videobeelden is te zien hoe de man wegrent voor de agent en acht keer in zijn rug wordt geschoten. De 50-jarige man werd zaterdag aangehouden vanwege een kapot achterlicht. Er ontstond een ruzie waarna hij op de vlucht sloeg. De agent zegt toen te hebben geschoten uit noodweer. Het weer, er is veel laaghangende bewolking met lokaal wat nevel of mist. In de loop van de dag komt er op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon.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 Stuck in a van. stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dream the Lord asks me what I did with my life, I will say I spent it with you.